die de afgelopen middag dood werd gevonden in een huis. Of de vader daar ook woont is niet bekend. De politie benadrukt dat hij geen verdachte is. De moeder van de jongen werd zwaar gewond aangetroffen en ligt in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd in het huis in de wijk Nieuwland is onduidelijk. Bibliotheken moeten meer samenwerken en meer doen voor de buurt. Het moeten ontmoetingsplekken worden waar debatten en cursussen worden georganiseerd. Dat staat in een voorstel van minister Bussemaker. Ook wil ze dat bibliotheken gezamenlijk een digitale bibliotheek opbouwen... en dat er een landelijke lidmaatschapspas komt. Bussemaker wil verder voorkomen dat er te veel bibliotheken verdwijnen. Gemeenten moeten bij sluiting overleggen met buurgemeenten... om te zorgen dat er altijd een biep in de buurt is. Bibliotheken hebben het moeilijk, steeds minder mensen zijn lid... en het aantal uitgelezen de boeken is sinds 2000 gehalveerd. Stropers hebben in Zuid-Afrika vorig jaar meer dan duizend neushoorns gedood. Dat is ruim de helft meer dan in 2012. De vraag naar hoorn van het dier groeit. In China en Vietnam is het een belangrijk ingrediënt in traditionele geneesmiddelen. Het materiaal is meer waard dan goud of cocaïne. Alleen al in het Krugerpark in Zuid-Afrika werden vorig jaar ruim 600 neushoorns gedood. Daar worden inmiddels drones gebruikt om stropers op te sporen. Er leven wereldwijd nog zo'n 20.000 neushoorns, bijna allemaal in Zuid-Afrika. In Italië is een non bevallen van een baby. Volgens lokale media had ze er geen idee van dat ze zwanger was en ook de andere nonnen waren verrast. De 31-jarige vrouw woont in een klooster in het stadje Rieti, ongeveer 100 kilometer van Rome. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze last had van hevige buikkrampen en daar kwam haar zoontje ter wereld. De non heeft hem Franciscus genoemd, net als de paus.